Bondskanselier Merkel noemt de situatie ernstig. Premier Rutte zegt dat er een wondertje moet gebeuren... om een grexit te voorkomen. Volgens premier Tsipras komt hij morgen met geloofwaardige hervormingen. Op Aruba is een stille tocht gehouden voor Mitch Henriquez. Zo'n 75 mensen liepen van het vliegveld naar het rouwcentrum... waar het stoffelijk overschot naartoe werd gebracht. Mitch Henriquez overleed anderhalve week geleden in Den Haag... na een hardhandige arrestatie door de politie. Na zijn dood waren er dagenlang rellen in de Schilderswijk. De premier van Servië, Vucic, gaat zaterdag naar Srebrenica. Daar wordt herdacht dat de Bosnische Serviërs 20 jaar geleden de enclave veroverden en 8000 moslims vermoorden. Veel moslims willen Vucic er niet bij hebben, omdat hij destijds een fel nationalist was. Ook zijn er Serviërs die niet willen dat hun premier naar Srebrenica gaat. Het bezoek zou een smet zijn op de nagedachtenis van Servische slachtoffers. Bij het Amerikaanse leger moeten de komende twee jaar 40.000 militairen en 17.000 burgers weg. Het aantal militairen wordt teruggebracht van 490 naar 450.000, meldt de krant USA Today. Alle afdelingen van het Amerikaanse leger gaan de bezuinigingen voelen, ook in het buitenland. Op een woonwagenkamp in sint oedenrode in Brabant is gisteravond een man doodgeschoten. De politie vermoedt wie het is, maar wil er nog niets over zeggen. Ook over de aanleiding is verder niets bekend gemaakt. Er zit één verdachte vast. Het woonwagenkamp in Sint-Oederode is maar klein. Er staan vier wagens. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droogt, koelt af tot een graad of 14.